uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse president heeft in een verklaring laten weten dat de overwinning van zijn AK-partij een duidelijk signaal is aan de PKK. De kiezers hebben met de uitslag laten weten dat geweld, bedreigingen en bloedvergieten strijdig zijn met de principes van een democratische rechtsstaat, schrijft de president. Volgens de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen behaalde de AK-partij van Erdogan tegen de verwachting in 49% van de stemmen. Tijdens een bijeenkomst in Ankara riep premier Davutoglu andere partijen op om mee te werken werk aan het opstellen van een nieuwe grondwet. Om die te kunnen wijzigen is een tweederde meerderheid nodig. In het hele land geldt sinds gisteravond code geel vanwege de mist. Het zicht is soms minder dan 100 meter. De VVD e waarschuwt voor een drukke ochtendspits, vooral omdat in het zuiden ook de schoolvakanties zijn afgelopen, wat ook nog eens tot extra drukte kan leiden. Naar verwachting verdwijnt de mist pas in de loop van de ochtend weer. Ook op Schiphol leidt de mist tot problemen, er kunnen minder vluchten landen en vertrekken. Vanuit Cairo is een vliegtuig vertrokken met aan boord de lichamen van de inzittenden van het Russische toestel dat is neergestort in de Sinai-woestijn. De lichamen worden naar Sint-Petersburg gebracht. Daar zal een team van forensisch specialisten de identiteit van de slachtoffers proberen te achterhalen. Daarna zullen de stoffelijke overschotten worden overgedragen aan de familie. Het toestel met Russische vakantiegangers stortte zaterdag neer nadat het was vertrokken uit de badplaats Sharm el-Sheikh. Alle passagiers en de bemanning kwamen om het leven. De oprichter van IKEA, de multimiljardair Kamprad, heeft na ruim 40 jaar voor het eerst weer belasting betaald in Zweden. In de jaren 70 verhuisde hij naar Zwitserland uit protest tegen het Zweedse belastingstelsel. Na de dood van zijn vrouw is hij weer terugverhuisd naar Zweden. Kamprad is, met een geschat vermogen van zo'n 35 miljard euro, een van de rijkste mensen ter wereld. Het weer, de mist houdt in de ochtend lang stand, maar vanuit het zuiden breekt wel op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden blijft het grijs, bij een temperatuur van 10 graden. In het zuiden wordt het 14 tot 15 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment nog geen files op de wegen.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 If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. ZFM. There's a good life, good love, the good bits up for free. good life free.